Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie loopt 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de identiteit van de onbekende vrouw... die vorig jaar werd gevonden bij Westdorpen op de grens met België. Haar lichaam werd in juni gevonden in een weiland. Ze was doodgeschoten. Omdat ze geen kleding en geen sieraden droeg... kon haar identiteit niet worden vastgesteld. In de zaak zijn zo'n 500 tips binnengekomen, maar de gouden tip zat daar niet tussen. Twee vliegtuigen gaan op verzoek van de Europese Commissie burgers ophalen in de Chinese stad Wuhan vanwege het coronavirus. De eerste vlucht vertrekt morgen vroeg vanuit Frankrijk, de tweede gaat later deze week. In Frankrijk is inmiddels een vierde patiënt met het coronavirus opgenomen. Voor zover bekend zijn er nu vijf mensen in Europa besmet met het virus, vier in Frankrijk en één in Duitsland. Het kabinet gaat bekijken hoeveel hulpmiddelen er beschikbaar zijn... mocht het coronavirus in Nederland uitbreken. Volgens minister Bruins is het risico daarop klein... maar hij wil toch bijvoorbeeld weten hoeveel mondkapjes en doktershandschoenen er zijn. President Trump heeft zijn plan voor Israël en de Palestijnse gebieden gepresenteerd... en noemt het de deal van de eeuw. Het komt neer op het stichten van een Palestijnse staat... en Jeruzalem moet de onverdeelde hoofdstad van Israël worden. Israël is enthousiast over het plan, maar de Palestijnen wezen het op voorhand al af. Feyenoord heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in Sittard op de valreep met 2-1 van Fortuna. Luciano Narsing scoorde de winnende treffer in de slotminuut van de verlenging. De wedstrijd was vorige week na ruim een uur vanwege de mist gestaakt bij een stand van 1-1. Het weer, vannacht voornamelijk langs de kust nog een bui... met daarbij kans op onweer. Morgen overdag vooral ten noorden van de grote rivieren buien... afgewisseld door zon. Het wordt opnieuw zo'n 6 graden. En daarbij blijft het stevig waaien.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer. Voor dit twee uur durend programma. Van 10 tot 12. Ja, ja, en eh, we gaan weer beginnen met nieuwe werkjes. Het komt nog steeds binnen. From Bud to Bloom. Zo heet eh, dit eh, album van James Asher en uh, mevrouw Tanaka. Ineens kwam James Asher, stuurde mij een mail. En hij zegt, ja, ik heb niet één, maar twee nieuwe albums. Very Peaceful schreef hij er ook nog bij. Nou, dat komt goed uit in een radioprogramma wat Peaceful Radio Show heet. En eh, nou, zodoende eh, gaan we daar dan vandaag ook mee beginnen. Tom Moore en Mike Clay. Dat is het volgende nieuwe album in dit uur. Het, eh, het album heet zelf Beyond Our Orbit. het is een wat ehm, elektronische muziek, zoals ze het zelf noemen, electronic music. Ehm, natuurlijk ook very peaceful, maar ja, ehm, het is even een ander genre. Maakt verder niet uit. 13 andere werkjes van goede bekenden van ons. Eh, geen Nederlanders, zoals ik het eh, even zo snel bekijk. Ehm, maar maakt niet uit. Als het maar lekker klinkt. Dat is het belangrijkste. Veel luisterplezier. Peacefulradio.info. Daar vind je alles op terug. peaceful radio. Please visit my website at christopherjamesmusic.net. farel fasad nesjeni dan Lesh nachmeik mochodan hamachriyeg Irtuske kukyor Ach, rats, na strachen, nan Amesk toch, just just fering, don't fuss, كداك الله سخوك لوجه خاس نفسا نسوري فنغري شمترب واجس نيوكوان هالوك مشكتارش جنجو نيورهين Joch a siarad Levine.